4 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Door de grote stakingsactie van leraren blijven vandaag meer dan 1700 scholen dicht. In totaal wordt op ruim 3300 basisscholen en middelbare scholen actie gevoerd. De actievoerders komen bijeen in de Amsterdam Arena om te protesteren tegen de bezuiniging op het passend onderwijs. Dat is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. Minister van Bijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op het totale budget van 3,7 miljard euro voor passend onderwijs. De Algemene Onderwijsbond vreest dat duizenden leraren hun baan verliezen... en dat de kwaliteit van het onderwijs aan kwetsbare leerlingen ernstig verslechtert. De vakbonden verwachten in Amsterdam tienduizenden leraren en onderwijsmedewerkers. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht doen melding van buitensporige wreedheden tegen de burgerbevolking. Het Britse tv-station Channel 4 toonde gisteren beelden die gemaakt zouden zijn in een ziekenhuis in Homs. Daarop is te zien hoe patiënten worden gemarteld. Sommige gewonden waren vastgeketend en geblinddoekt. Het is niet duidelijk of de beelden echt zijn, maar volgens VN-mensenrechtencommissaris Pillay is er ook bewijs van mensenrechten schendingen in ziekenhuizen in de steden Hama en Dera. Een bedrijf uit Zwitserland is geïnteresseerd in een overname van de Limburgse autofabriek Netcar. Dat zegt FNV-bondgenotenbestuurder Henk van Rees. Hij zit namens de vakbond in een werkgroep die op zoek is naar een nieuwe eigenaar voor Netcar. Topman Hoensieker van het bedrijf QPM zegt in het Financiële Dagblad... dat alle 1500 werknemers van Netcar hun baan kunnen behouden. Misschien kan de werkgelegenheid zelfs worden uitgebreid. Hoensieker zegt dat hij voor de financiering een beroep zal doen... op particuliere investeerders in Zwitserland. QPM ontwerpt zuinige wankelmotoren. Dat zijn verbrandingsmotoren met rotoren en trommels... in plaats van zuigers en cilinders. Het weer droog en wisselend bewolkt. Minima vannacht van 0 graden in het noordoosten tot plus 4 in het zuidwesten. Overdag ook wisselend bewolkt bij een temperatuur rond 9 graden. En woensdag veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Renze Klamer. Het is twee over vier op eh, dinsdag 6 maart. En eh, we hebben net twee heftige uren achter de rug met eh, veel discussie en gesprek over euthanasie. Waarom mensen voor of tegen zijn. Ik krijg ook een aantal mailtjes van bellers, die, of bellers, mensen die boos zijn dat ze niet erheen zijn gekomen, die veel hebben ingeweld. Ik, zal het, ik leg het wel vaker uit, maar ik doe het gewoon nog even een keer. Ik zit hier in een prachtige studio met achter, achter het glas mijn technicus die voor alle audio zorgt. En ik zelf heb een prachtig oud eh, mooi telefoontoestel staan... waarop ik eh, tijdens een nummer wat ik af en toe tussendoor draai wel bellers kan selecteren. En er bellen altijd veel meer mensen dan dat er in de uitzending aan het woord kunnen komen. Dus uh, excuus als u niet aan het woord bent gekomen. Volgende keer weer een kans, want volgende week dan zit Herbert weer en de week daarna ik weer. En misschien hebben we het nog wel een keer over euthanasie. Want als ik één ding gemerkt heb, dan is het wel dat het een onderwerp is wat ontzettend leeft... en wat veel mensen bezighoudt. Dus eh, wellicht gaan we daar later nog eens op door. Maar nu, zo rond de klok van vier, dan eh, gaan we altijd eventjes wat rustiger worden. Dan eh, misschien gaan mensen nu eens een keer slapen die we al wat langer op waren vannacht. Die nog even door moesten met een project of aan het werk. als je trucker bent of vrachtwagenchauffeur, dan moet je wel zorgen dat je wakker blijft. Maar ook daar kan muziek best bij helpen. we beginnen met een groep die voornamelijk nog verzamelaars uitgeeft. En dat is Wang Chung. Ze deden een reunie in 1997, eh, maar de band eh, treedt nog steeds op. En het eerste succes voor de groep in Nederland, dat was eh, nummer Dance Hall Days. En daar gaan we nu naar luisteren. we knew what was true. I said, Dance all love. Dance all Dance all love. Take your baby by the wrist. And in her mouth an amethyst And in her red two sacrifice blue And you need her and she so far. Third World was dat met Try Love. Het is een groep die eh, opgericht is in 1973 en sindsdien een hele hoop eh, albums heeft uitgebracht. En ook al ze eh, genomineerd is geweest voor een Grammy. Ze maken nog steeds muziek, dat is dus al een hele tijd, een jaar of veertig alweer bijna. En tot de meest bekende nummers hoort ook Now That We Found Love, maar... U hoorde nu dat andere nummer en we gaan nu luisteren naar iemand die een stukje minder bekend is. die ook nog niet zo heel lang bezig is, maar die zeker ook mooie muziek maakt. Dat is eh, Emily Jan Bristow met het nummer Raindrop. goodbye today. said goodbye to Eiley Jasper Eily met Caravan of Love. Het was een uh, afsplitsing van een familiegroep, de Eiley Brothers... en hun eerste single die je net hoorde, Caravan of Love... die kwam uit in 1985. Het was een redelijk succes, wat later nog eh, overtroffen werd... door een cover van The House Martins, die eh, op nummer 3 terecht kwam. We gaan nu luisteren naar Jackson Brown. Die zingt over iets heel anders. Hij zingt het nummer Doctor My Eyes. 혼자 just your de nacht. seems able to relieve me from this very heavy feeling inside. Maybe it's time to stop believing. I won't remember what I said tonight. find it's not as bad as it seems now. We'll be okay, I know just what to do. We all are alone, and we'll always be, girl. But it doesn't feel so cold. Last was dat van, uh, van Lorraine Veel. Ontstaan op eh, Facebook, lees ik hier. Eh, in mijn door Herbert, presentator van die altijd andere weken dit programma presenteert. Die verzamelt voor mij altijd allerlei leuke muziekfeitjes. En zegt alles is random door de computer gekozen en samengesteld. Denk aan de bandnaam en de grafische vormgeving. De muzikanten die meewerkten zijn Bertolf, Peter Slager van Bluff, Ilse Lange en vele anderen. Er was geen budget, geen commerciële bedoelingen voor dit project. En iedereen die meewerkt doet het voor zijn eigen plezier en uitdaging. En ik vraag me dan eigenlijk af, ging het dan over het nummer van net? Ja, dat moet wel. Lorraine veel last. Ik hoorde het ook niet eens dat dat allemaal eh, al die muzikanten waren. Hoorde techniek is dat? Nee, ik weet het ook helemaal niet. Toch leuk om te weten dus. Mocht je afvragen <laughs> waar die, eh, waar die band vandaan komt. Het zijn allemaal gewoon Nederlandse artiesten. Ehm, we gaan nog eh, zeker een uur luisteren naar, naar muziek. En daarna gaan we bellen met twee eh, hulpverleners uit het buitenland. Maar dat is nog een heel eind weg. Dus als u nu eh, lekker in de vrachtwagen zit eh, en nog lang moet... dan kan dat voorlopig nog eventjes onder begeleiding van heerlijke muziek op Radio 1. En dat is nu de Magnificent Sanctuary Band van Danny Hathaway. remember how it felt when you went to your first parade. And how you saw that glorious marching band coming down the street. Well, try to imagine with me, if you will, that you were the first to see the band coming down the way. Growing bigger and bigger. And your heart pounding harder and harder. <laughs> it always seemed to me that my heart was in perfect time with the big bass drum. And remember how you got that go to glory feeling? A feeling in your heart and in your mind and in your blood that some folk call religion. There are multitudes of people crying because they just won't try to understand. From the book I read, not one but all must follow him. Come and join the magnificent sanctuary band. Their multitudes, people dying. Seem like temptation rules over the land. You know those people should remember his commandments. Come and join the magnificent sanctuary band. Singing in a band, talking to the man, bringing in the sheep all over the world as fast as they can. Singing in a band, talking to the man, Drop everything you do and join the sanctuary band. The Son of Man speaks a revelation Oh, he's reaching out, reaching out his hand. He has promised to bring us all salvation. Come and join the magnificent sanctuary band. Singing a band, talking to the man, bringing in the sheep all over the world as fast as they can. Dit is De Nacht met Renze Klamer. to eat. some sanity. Lights Out Words Gone van het Bombay Bicycle Club. Waar we nu gaan naar gaan luisteren, dat is een, eh, toch wel een, eh, een legende, kunnen we zeggen. Joe Kakker. Zo'n eh, een oude man nu, maar ja, staat natuurlijk bekend om vele, vele van zijn nummers. Begon al wel met With a Little Help from My Friends, was zijn eerste grote, grote hit. En zo merken te nemen is natuurlijk dat typische opvallende rauwe stemgeluid. En mocht u hem ooit een keer live gezien hebben, hij heeft dan ook een soort mimiek ja, speelt altijd een, soort, eh, een beetje een soort luchtgitaar op het podium. En een van de nummers die hij uitbracht, dat was een, eh, een duet. In dit geval met eh, Jennifer Warnes. En dat heet, en we gaan er nu naar luisteren, Up Where We Belong. lovely de belofte van de zee en dat verlangen Should I come armed to the teeth, knives up my sleeve? Why do we meet in a place like this? Why do we meet in a place like this? to It cuts on both sides, one trust of the blade. My head's on your plate. Don't trust a Dit is de nacht.